is nieuws van 6 uur. Het journaal. Het leger van de Syrische president Assad heeft een strategisch stuk van de stad Aleppo in handen. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Groot-Brittannië en ook een van de rebellenbewegingen melden dat het leger stukken van het zuidwesten van de stad Aleppo heeft heroverd op de rebellen. Vorige maand nam een coalitie van rebellen onder andere een militaire academie in in het zuidwesten van de stad. Het gebied gaf de rebellen sinds begin augustus een doorgang van het zuidwesten naar het oosten van de stad. Die is mogelijk nu dus weer in handen van het regeringsleger. Tijdens de G20-top in China onderhandelen Rusland en de VS ook over een bestand in Syrië. Volgens de Amerikaanse minister Kerry wordt er morgen verder gepraat. Een staakt het vuren moet humanitaire hulp aan de bevolking in belegerde steden mogelijk maken. De Chinese president zei bij de opening van de handelstop dat de wereldeconomie zich aan het herstellen is, maar dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om de handel een verdere impuls te geven. Bij een vliegshow in Duitsland is een piloot om het leven gekomen. De man van 80 gooide snoepgoed voor kinderen uit zijn toestel. Daarbij raakte hij door een onbekende oorzaak in een duikvlucht... en verloor de controle over zijn toestel. Het vliegtuig dook vrijwel kaarsrecht naar beneden... vloog direct na de crash in brand. De vliegshow werd afgeblazen. De man die gisteravond bij Gouda met hoge snelheid tegen een pomp van een tankstation reed, probeerde zelfmoord te plegen. Dat heeft hij tegen de politie gezegd. Door de klap ontstond brand, maar de noodstops op de benzinepompen werkten goed. Het vuur kwam niet bij de voorraadtanks. De man van 33 raakte alleen gewond aan zijn elleboog. Hij zit nu vast op verdenking van poging tot doodslag en brandstichting. Het weer. Verspreid over het land vallen er nog wat buien, plaatselijk met onweer. In de loop van de avond nemen de buien verder af. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in het binnenland kan er nog een regenbui vallen. Het wordt een graad of 21. Vanaf dinsdag op veel plaatsen zonnig met temperaturen boven de 25 graden. Dit was... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer file tussen het Malieveld en Voorburg. Op de A27 Utrecht richting Gorkum door werkzaamheden aan het asfalt tussen Utrecht Veemarkt en Knopend Lunette 3 kilometer file.